en een voorspoedige start. Dit is Martijn. De stad Jos in Nigeria is opgeschrikt door een dubbele aanslag. Er ging een bom af bij een kraampje met eten in het centrum van de stad. De andere bom bij een markthal in de buurt. Zeker twintig mensen kwamen om het leven. Bij de markt werd in mei ook een aanslag gepleegd. Toen kwamen zeker 130 mensen om. Die aanslag werd toegeschreven aan terreurgroep Boko Haram. Minister Hennis van Defensie is in de problemen gekomen door een gesprek met haar Amerikaanse collega over de JSF. Hennis zou in het gesprek een afspraak met de Amerikaanse regering hebben gemaakt over de prijs van het toestel, meldde bronnen aan de NOS. Toen er daar in de Kamer naar werd gevraagd, ontkende de minister dat ze een garantieafspraak had. Minister van Buitenlandse Zaken Hegel zou Hennis in het gesprek hebben gerustgesteld dat Nederland zich geen zorgen hoeft te maken dat de aanschaf meer gaat kosten dan de geraamde 4,5 miljard euro. Volgens bronnen heeft Hennis dit zelf opgevat als een garantie. De hulpverleners die zich hebben ingezet na de ramp met vlucht MH17 krijgen een speciale herdenkingspenning. Die is bedoeld als erkenning voor het werk dat ze hebben verricht. 800 medewerkers van onder meer Schiphol, KLM en Malaysian Airlines krijgen de penning. De burgemeester van de gemeente meer, reikt die penning volgende week namens het kabinet uit in het raadhuis in Hoofddorp. De parlementaire pers heeft oud-PVDA-minister Timmermans verkozen tot politicus van het jaar. Hij eindigde daarmee voor premier Rutte en staatssecretaris Van Rijn, die tweede en derde werden. Veel journalisten zien de huidige eurocommissaris als een goede minister van Buitenlandse Zaken. Vooral na de ramp met de MH17. In de Europa League heeft PSV verloren van Dynamo Moskou. In Eindhoven werd het 0-1. Voor de stand maakt dat niet uit.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 die we helemaal aan het begin van deze Alternative FM hebben gezien. Namelijk Marnix Dorrestein. X, zoals die zich noemt, electropop uit de jaren 80. Maar dan in de 21ste eeuw. Zo moet je het eigenlijk zien. En ik heb al gezegd, dat wordt het geluid van 2015. En al die mensen die bij de Wereld Draait Door zeggen van... Ja, ik weet het wel, ik weet het wel. Hoewel, uh, Annemiek uh, die had Soedenait, uh, eh, dat, dat vond ik stoer. Dus ik denk, die durft. En daarin ga ik wel mee, want dat, dat, dat, dat gaat het wel worden, denk ik ook. Uh, Soedenait zal inderdaad wel zeker het geluid van 2015 wel gaan worden. Of Frank Doesburg dat ook gaat worden, dat eh, gaan we nu eh, van hem eh, horen. weer twee nummers. Welke twee ga jij je laten, laten horen? Soldier's Tale begin ik mee. Soldier's Tale? Nou, waar zal dat over gaan? Ja. En, en daarna, ik, ik laat het lot beslissen wat we gaan doen. Oké, nou, laat maar horen. All right. gazing when in your neck reminds you of those who are dead. Her dad grew up to be a soldier, he never fought his way back home. He never went home. like old burning ghosts that can be erased from your mind. When your name is just a number and no the stars are falling down. Just one wish that separates us from here to eternity. like go burning it can be erased from your mind. Where your name is just a number and no just one wish that separates us from here to eternity. beetje de zinloosheid, lijkt het wel, wat erin doorklinkt. Wat zeg je nou? Beetje de zinloosheid wat erin doorklinkt. De zinloosheid? De zinloosheid van... Ik snap het. Snap je, je, je begrijpt wat ik bedoel? Ja, ik heb sowieso heb ik ingezet met echt op het mentale aspect wat met mensen doet inderdaad. Ja. En, uh, maar oorlogen zijn per definitie zinloos, ben ik bang. Dus. Vandaar dat liedje. Ja. Juist. Het tweede liedje, eh, waarbij jij hebt eh, gezegd in dit blokje van twee... het lot gaat beslissen. Welk uh, gaat het worden? Ik, pak even een rustig blokje, dat is wel lekker. Een liedje heet Lion's Heart. Het gaat erover... Klinkt mooi. Ehm, ja, het, het, moet wat nodig is om op een gegeven moment... een bepaalde leeftijd door te gaan met wat je hart je ingeeft. Dank je, dank je. Heart. <laughs> Ja, dank je. <laughs> It's the glittering of the moon. It's a story you can tell. What lies behind those eyes? Is there something you can tell? show those colors above the ocean tides until we finally catch fire again, again. change those colors above the ocean tides. <laughs> Dankjewel. Ja, er zit inderdaad iets van een uh, leeuwenhart in, eh, in verwerkt. Gewoon aanvallen. Eh, alsof het de laatste dag van je leven zou kunnen zijn. Ja, dat is manier om te leven. Eh, ja, absoluut. Goed, eh, ik heb wel eh, dit liedje in, met een beetje in mijn hart ook gesloten. staat, dit, staat dit ook op je laatste EP? Of? Ja. Fijn, ja. fijn. meer een reden om eh, die EP van jou toch maar... Uh, aan te schaffen. Heb je hem eh, bij je, of niet? Ja, ik heb hem bij me. Oh god. Oh <laughs> god. ja, dan, moet ik hem weer gaan betalen. Dus, <laughs> dus, maar ik heb geen geld. Dat is het probleem nou juist. Ah, doe je, op, op afbetaling, joh. Oké, oké, oké. Nou goed, eerst weer even gewoon muziek uit de toverdoos. Zoals we hem hier kennen. dat zijn de twee achter elkaar. dat is één dame hier uit de buurt... Die andere eigenlijk ook. Eén eh, uit de Muiden, één uit Haarlem. Die tegenwoordig resideert in eh, Amsterdam. Ik heb het over Fabiana Dammers en Mirjam West. Hier is Fabiana Dammers als eerste. Met een mooie uitvoering van een Melwood. night, starfall, and dreams pass by. Petticoats over chairs, mazes of colors in despair. you made in your image. See them starving on their feet, cause they don't get enough to eat from God. I can't believe in you. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be heard they can't make a pay ends het eh, tijdbeeld toch ook weer een beetje goed eh, vatten. De, de een, dat gaat over ja, het moment als jij bijvoorbeeld eh, de gordijnen dicht doet... in een wereld die er niet best uitziet... en vervolgens de volgende dag de gordijnen weer open doet... en dan ziet de wereld ineens heel vriendelijk uit. Dat is het verhaal van Dylan Thomas... Under Milkwood, maar dan in muzikaal vervat door uh, Fabiana Dammers, voormalig winnares van de Grote Prijs van Nederland. En Mirjam West, die een uitstekend liedje heeft achtergelaten op haar album From Now On. Eh, dat heet dat zo? Ik zeg wel eh, dat het zo is, maar volgens mij eh, <laughs> zit ik weer te bazelen denken. Ja, inderdaad, From Now On. Ah, toch. En Dear God is het liedje en dat gaat over, van, ja, over de meest schandelijke oorlogen die in de naam van de god worden, worden gepleegd. Nou, daar gaat zit, het liedje, lekker in het thema vanavond. Ja. ja, gaat het liedje toch wel degelijk over. en dan sluit dat toch weer mooi aan op dat laatste liedje... wat jij net in het blokje van twee hebt gedaan. Dat je dan maar beter gewoon eh, je droom achterna kan gaan. En dat no matter what eh, eh, leeftijd een rol speelt. Die speelt volgens mij helemaal geen rol, denk ik. Toch? Ik denk het niet. Nee, het gaat echt om een frame of mind. En Want hoe oud je ben moet ook nu? Durven. Ik heb de respectabele leeftijd van 26 bereikt. Ah, kijk. kijk. <laughs> Nou, je bent dan 12 jaar bezig met muziek. Dus dan... Ja. Klopt. Maar goed, dan al over dit soort thema's schrijven... dan gaat het al de goede kant op. Dan voorspel ik toch dat jij toch ook wel in de richting van eh, de, grote, de grote zenders moet, eh, moet gaan komen. Ik Want doe er hard eh, mijn best voor inderdaad. Ik ga er heel Nederland mee voor door. En, ja. ik, ik zou als ik jou was gewoon ook het uh, materiaal maar gaan gebruiken. En zeg je, hallo Giel Belen, hier ben ik. Ja, ja. Gewoon doen. Je moet, ook dat moet je gewoon doen. Inderdaad. Gewoon doen. En ik denk, kijk, ik, hij heeft al wat losgelaten over van soul. Dat, hij, dat, je, dat, dat, dat ze meer iets zocht in, in de soul. Dus ja, je hebt kans dat je natuurlijk eh, als, leuk als eh, programmavulling uh, mee gaat doen. Ja. Dan hebben de Aarsek Bullocks iets wat meer kans. Want, ja, dat, dat, dat, dat, is de soulhoek. Ja, en ik bedoel, als ik Aarsek zijn laatste nummer, zijn bijdrage voor Serious Request heb gehoord. Ook een Haarlemmer? Ja! ah, ja, ja, jongens. Kijk, dat, en Fabian Dammers komt hier uit de buurt. En Miam West, Miam Gaasbeek, komt oorspronkelijk uit Haarlem. Dus, alright, alright, dus wat, wat dat gaat, is het allemaal eh, redelijk regionaal vandaag. Aan de bak. En er, komt er nog een, eh, die komt ook hier uit de buurt. Dat komt ook weer uit de Muiden. Dat is uh, de Groot met Suru ja, de Night. moet je ook wel wat zeggen. Dus, heb jij ook daarover nagedacht? Over eventueel een bijdrage voor de Serious Request van 2014? Ik, ik, ik, ben, ik moet in ieder geval op een stuk of vijf, zes plekken. Ik weet niet in heel, in heel Haarlem spelen, dus ik ben, <laughs> in ieder geval in de weer. Ik weet niet precies waar ik naartoe moet, maar dat zien we later wel. Ah, dat, en ehm, ja, het is nog in opbouw. Er komt er een en zoveel bij nu. Dus eh, ik, eh, wie weet wat er nog allemaal komt. Het, het, het zou zomaar kunnen, denk ik, in, eh, in, dat, in dat verband. Dit zijn wel de kansen, ja. Lijkt mij ook, in, ja. in dat, dat geval. maar goed, jij gaat in ieder geval van deur tot deur van, eh, om je muziek... Eh, kijk, ik heb, de, ik heb de EP. Weliswaar even op eh, de pof <laughs> maar goed, het, <laughs> dat, moet gewoon kunnen. Je rijdt vannacht op de grens met België over. ja. <laughs> dan zeg ik, hi Frank, dankjewel. Ja. Dan laat ik hem een Tim zien en zeg, voor niks gekregen. ja, daar sta je dan. Oh ja. het, doet mij nu al hilarisch denken aan dat ene moment in, in de catacomben van de patronaat. dat jij met die meid er ergens nog <laughs> en een halve baard om wil. Ja, sommige dingen zijn niet veranderd. Sommige dingen zijn wel een beetje zijn niet veranderd eh, wat dat er gaat. Maar goed, eh, ik denk dat, we, eh, dat, je moet gewoon ook een beetje plezier in het leven hebben. Dat is belangrijk. Dat is dat ook is, Dat is stelregel 1. weer terug naar je muziek, serieus weer. is dat ook een uitlaatklep? Ja, altijd, altijd geweest. Ja? daar is het origineel begonnen, denk ik. Dus op dat kamertje ploeterend inderdaad als 14-jarige. En ik, ging altijd teksten verbouwen van bestaande nummers. En zo heb ik leren songwriter, zeg maar. Het was echt een uitlaatklep. Een echte uitlaatklep. Ja. Dus op het wijsje bijvoorbeeld van Neil Young ging jij je eigen teksten... Eh, Letterlijk roepen. Eh, helpless. Van Crosby, Stills, Nash Young heb ik, heb ik helemaal verbouwd met een eigen tekst. Geen <laughs> idee waar dat gebleven is. Dat zou na al die verhuizingen ergens... Eh, misschien zit het in de steunmuur verwerkt tegenwoordig. maar... Een cassettebandje misschien? Ja, ja, er zijn, ja, ik heb nog één cassettebandje ook. Hè. Daar moet hij op staan. Daar moet hij op staan. Ja. misschien dat je hem af kan luisteren en dat je denkt... nou, nu ga ik dit nummer nog eens een keer spelen... maar dan met mijn eigen tekst erbij. Dat zou zomaar kunnen. Ja, of hij verdwijnt spoorloos. Maar dat... <laughs> het zou kunnen. Maar eh, het is een uitlaatklep en dat is heel belangrijk. Eh, en, en, je missie is nu om datgene wat jij... Eh, hoe jij tegen het leven aankijkt. Dat je dat overbrengt op de mensen. En misschien dat je ze ook iets mee wil geven. In de zin van... ja, dat, is, dat vind ik nog het allerbelangrijkste. Even ongeacht of het groter wordt. Of dat maakt, maar ik wil in ieder geval dat het mensen raakt. En dat het, dat het overkomt. Dat vind ik hm. het belangrijkste. En wat daaruit volvloeit is alleen maar schitterend. Weet je, het maakt me dat er gaat niet eens uit of ik nou voor, eh, voor één iemand die totaal geïnteresseerd eh, is aan het spelen, of aan spelen ben, of dat of heel we dat er gaat. Als, als de boodschap maar overkomt, als het mensen raakt, dat is belangrijk. Ja. En daar reis ik dus want muziek is ook empathie, gevoel. Oh ja, dat is, eh, dat is empathie absoluut. is gevoel. Goed. Eh, dat is het eh, absoluut. Nou, we gaan weer even wat, wat draaien. Dat, dat is wat ik, een van de allerleukste interviews die ik had. Dat was in een mosselzaadfabriek in Bruinissen. Dat was heel erg leuk. En toen kwam ik uit bij de mannen van Jimmy Dumbell. En ze waren toen al in een nachtprogramma van 3FM geweest. bij Jim Voorwald. Daar waren ze geweest. En een van de, de lekkere rauwe nummers die ze hebben gemaakt is dit. Shockwave Lover. Dat was eh, het onmiskenbare stemgeluid van Vicky van Zeil. Eh, de dame van Penelope. En de band is genoemd naar de moeder van uh, Vicky. Die heet Penelope. Dat was de, de, de, grap erachter. En ja, daarvoor hoorden we Jimmy Bell met Wave Lover. Ik heb Frank ook uitgelegd van dat was een van de mooie middagen en de mooie dagen in de week om een interview af te nemen helemaal in een moeselzaadfabriek in Bruinissen. Dus wat dat gaat, eh, helemaal eh, goed. Ja, we zijn toegekomen aan het eh, blokje, het laatste blokje van twee. Frank, zijn dat ook weer nummers van je EP? Ja, het zijn allemaal nieuwe tracks dit. Het zijn ik, allemaal, ik hou er toch al vast vanavond, absoluut. Oké, de, de EP, die heet That Good All Magnetic Inclination. Inclination. Ja, ik kiezen voor een makkelijke naam uit voor iedereen. Ja, want, want wie het opgeschreven heeft, moet ik dat hele handschrift moet ik helemaal eh, gaan. Ja, fantastisch. Maar goed, eh, laat horen wat je, eh, welke twee nummers ga je spelen? Welke zijn het? Changing of the Tides open ik mee. Dat is ook de openingstrack van de CD, dus dat is wel grappig. Hey, ja, en? En Spirit of 85. Oh, dat is een beetje way back to the 80s. Yeah, nou ja, meer 70s. Nee, je gaat het wel horen, man. Oké, okay, laat, laat, maar horen. Laat maar, laat maar horen. Oké. Okay. One day, as you wake up, you grab yourself together. The promise of the coming dawn, changing of the weather. He's been waiting for you like a dog, but you never showed up. I'm sure you knew not trusting. But if we go, we'll go down together And if we go, we'll go down together. And if we go, we'll go down together. And if we go, we'll go down together. So clap your hands and come together. Why you stay But if we go, we'll go down together. But if we go, we'll go down together. And if we go, to gather. And if we go, we'll go down together. zat één eh, regel in die eh, toch alweer mij, bij mij al binnen is gekomen. Life is temporarily. Ja, ja, ja. ja dat, dat, de meeste mensen wel. Daar lijm, je, daar luim je me alweer eigenlijk eh, weer helemaal mee. Dus weer gewoon helemaal uit het hart gegrepen. Ja, ben blij met je aankoop. ja, daar, ben ik dan nu al blij mee. de, de, de laatste die wij vanavond van jou gaan horen. De Spirits of 85. Yes. ever coming back in all those questions that I'll never asked. It's always your trail that we seem to follow. It ends where it's meant to end. The ghost of John Eddie will end and surely follow me. With your crooked heart in all the times that you have lost, do you ever? natuurlijk nog eh, wat eh, plichtplegingen te doen. Dus daar gaan we rap mee verder. Hier is eh, Top of Mind van Soda Night. dat was er. En eh, dan was de vraag op een gegeven moment ook bij Giel Belen gesteld. Toen Suus de Groot daar binnenkwam. Toen was het, is het nou eh, Running Up That Hill van Kate Bush? Of is het nou Big Love van Fleetwood Mac? En toen koos ze voor, ik dacht, Fleetwood Mac met Big Love. Nou, dus dan weten we dat ook weer. Eh, Frank, we, gaan het, we gaan er een, een beetje een eindje aan, aan breien. Wat, wat dat er gaat. breien? Ja, want het is al tien voor eh, tien. En dat betekent dat als we met eh, het eh, gesprek wat we nog hebben meenemen... Dan, dan kan ik er nog eentje draaien. En dat, dat gaan we dus ook doen. Ehm, dit, dit is nu vier dagen oud. Ja. Dit. Ja. En... Ehm, ja, wat, wat zijn de, de eerstvolgende waar we je kunnen zien en verwachten? nou, zometeen vanavond nog om 11 uur in, in Bergen. In ah. de taverne daar. moet ik zo meteen even naartoe scheuren. Ja. Ehm, morgen speel ik in het Huis van Gitaarlem. Dat is die gewoon hier in Haarlem. In het eh, Huis van Gitaarlem? Ja. Ben je daarvoor gevraagd, uitgenodigd of hoe dan ook? Ja, via, via. Ik heb geen idee hoe soms sommige dingen tot stand komen. Ik heb mm. ooit een keer iemand erover gesproken. Toen hoorde ik heel lang niks. En nou was er ene weer... Uh, kwamen ze toch uh, Wil je, wil je toch eh, komen? Ja, zoiets dus. Dus, maar dat is, dus dat, doe ik, dat doe ik morgen. Mhm. Ehm, en zondag in Lelystad. Volgende week nog in Amsterdam en Kastricum. En na nieuwjaar dan naar mhm. Heemskerk, Almelo, Emmen, Eindhoven. De hele... hele oh, dus het, gaat toch wel kriskras het hele land met dit... Zoals beloofd. Ja, <laughs> dat, eh, dat, dat, dat belooft dus nogal wat dan. Eh. Eh, en is hij ook, heb je ook het materiaal al ergens opgestuurd en gezegd van... joh, dit is mijn werk, van luister eens naar. En, Nee, ik ben, dat ben, daar ben ik nu mee bezig. Ik wilde een, een, rustige opstart maken om in ieder geval mijn woonplaats Haarlem te verkennen. En ik gebruik deze tijd inderdaad om verder op te bouwen, land door en kijken vanaf hier wat ja, gebeurt. Ja, maar niet het cd'tje eh, even vooruit eh, sturen naar radiostations zoals wij. Dat is het proces waar, eh, waar ik nu in zit. Daar nou zit je nu ja. Weer, ja <laughs> dus, en dan is het nog maar de vraag van... ik heb ooit nog eens een keer een verhaal van Alaska gehoord. Ja, mogen wij van de mailinglist af? Ja, toen waren wij de eerste die, die ze airplay hadden gegeven. En toen ging Leo Blokhuis er een heel mooie recensie over. En toen kwamen die, eh, die stumpers ook van... ja, wij willen toch nog op de mailinglist. Oh, ja? ja? dus, ja, ja, ja <laughs> dat zou ging. <laughs> ja, jongens, jullie hebben je kans gehad. Eh, dat eh, had je dus niet moeten doen. Maar goed. alright, kijk, nou weet ik, weet ik van... Nou ja, Translated is niet te vergelijken met wat je nu doet. Maar nee. ik heb... Ik heb kijk, als Tim van Doorn ermee te maken hebt... dan weet ik bijna wel zeker van dat moet goed zijn. Dus dat is ook natuurlijk een hele mooie opstap om ja, al even verder mee, mee te komen. Ja, dan dan ben ik al geneigd. Eh, ja, Frank eh, ken ik een klein beetje van, eh, van de translated periode. Dus ja, dan, dan is het appeltje eitje en gevraagd. Dan, kom je dan even langs? Ja. Daarom. maar dat is het proces waar ik nu in zit inderdaad. Om, nou ja, om het plan wat breder te trekken. Oké. We zullen het eh, allemaal eh, ook eh, de komende tijd in de gaten gaan houden. Dus, hoe laat moet jij vanavond dan nog? 11 uur moet ik in... ik moet eigenlijk kwart voor elf opbouwen. Dat wordt echt geuren. En om 11 uur moet ik klaarstaan voor mijn set van een nou, half uur geloof ik. Met band of alleen met een akoestische Nee, vanavond ben ik ook alleen. Oh. Ja. En hoe ben je met de auto of met ik ben, Daarom ben ik vandaag met de auto. Oh. Ah. OV, had ik het, helemaal niks mee. Ja. <laughs> Dus- met die pont ertussen. Nee, eh, nee, nee, nee. Maar, eh, dat is in Haarlem, ja, Haarlem wat zei je toch net? Nu nee, Bergen nog. Bergen, oh, Bergen. Bergen, Noord-Holland. Ja. dat is eh, de, de, de tunnel onderdoor. Ja, dat houdt de spanning erin. Ah, bij Alkmaar, bij die ijsbaan linksaf. En eh, <laughs> <laughs> dan kom je er, dan kom je Daar al die flitspalen achter ja, Ja, ja, eh. flitspalen. Eh, goed, ik ga je niet langer op. <laughs> Dankjewel voor je komst naar onze studio. Top, je Dankjewel. En veel plezier vanavond daar. Komt goed. Oké. Goed, dat was Frank. Die nu afscheid gaat nemen van, van de studio. dus ja, hij houdt sowieso in de gaten. Hij heeft zijn eigen Facebookpagina waar Frank Doesburg Music... dan moet je maar even kijken, even een duimpje geven... En dan moet het allemaal goed gaan komen. Eh, deze week eh, klepperde ook eh, mijn mailbox als het gaat om de nieuwe van Stillwave. En dan ben ik hem ook geneigd om hem te gaan draaien. Hier dus Slow Binders. Tot volgende week. Slow wenst jullie allemaal fijne dagen.